Goedemiddag, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Veluwe stijgt nu een brandweervliegtuig op. Niet omdat er brand is, het is uit voorzorg. Op de Veluwe is het zo droog dat de kans op natuurbranden groot is. Dat betekent dat iedereen daar extra goed moet opletten, vertelt deze brandweercommandant. Dat bijvoorbeeld kampvuren, barbecues en dergelijke niet meer mogen plaatsvinden. En voor ons als brandweer betekent het dat we een hogere staat van beschikbaarheid, paraatheid te hebben. Waar we normaal gesproken misschien met een één voertuig naar een melding gaan... gaan we nu meteen met vier of acht voertuigen naar eh, diezelfde melding toe. En elke dag om één uur gaat voortaan een patrouillevliegtuig de lucht in... met iemand van de brandweer aan boord. Die speurt het natuurgebied af naar rook en vuur. Het is druk op de wegen en parkeerplaatsen in de buurt van het strand. In en rond Rotterdam en Bergen op Zoom staan files van mensen... die een dagje of weekendje naar het strand in Zeeland willen. In Noordwijk in Zuid-Holland zijn bijna alle parkeerplekken bezet. De gemeente roept mensen op om met de fiets te komen... of om de auto wat verder weg te zetten en de shuttlebus naar de zee te pakken. In Oostenrijk is een Nederlandse paraglider ernstig gewond geraakt... toen hij op een hoogspanningslijn terecht kwam. Waarschijnlijk had hij die niet gezien. Door de botsing ontstond kortsluiting... waardoor een paar dorpen in de buurt een paar uur geen stroom hadden. De man liep brandwonden op en ligt in het ziekenhuis... maar hij is buiten levensgevaar. En eindelijk ook op de klipband ploffen en een billy in elkaar knutselen in Chili. Het land kan na jaren naar de IKEA. De Zweedse meubelgigant probeert nu ook Zuid-Amerika te veroveren... en wordt met erg open armen ontvangen. Stond meteen rijen dik met mensen voor de deur. Bueno, como vieron la fila le da la vuelta a todo el centro comercial. Esta es la fila para entrar. Onder luid gejuich ging de winkel open... terwijl Chilenen met Zweedse vlaggetjes wapperden. En ze kregen geel-blauwe outfits in hun handen gedrukt. Chili is het 65e land waar de IKEA te vinden is. Het weer zonnig en warm.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 I was falling apart, so caught in the dark. Now that you're gone, I see it. You were out of my way, but so much has changed. So where did you go? Tell me you love me, or tell me you leave. I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Oh, tell me you love. I'm a little lost without you, a little lost without you.